Er zouden zeker vijf doden zijn. Gisteren viel al twaalf doden bij een luchtaanval op de hoofdstad Kiev. Die aanval noemde Trump onnodig en slecht getimed. Nu er wordt onderhandeld over een wapenstilstand. Een harde knal vannacht in Den Bosch. Er was een explosie bij een geparkeerde auto die flinke schade opliep. Waarschijnlijk was het een Cobra 6 die iemand daar bewust had neergelegd. De kofferbak van de auto lag vol met lachgas. Veel mensen zijn al blij gemaakt met een lintje. In totaal krijgen 3400 mensen er eentje opgespeld vandaag... voor hun inzet voor de samenleving. Wat wel opvalt trouwens, vrouwen krijgen nog steeds minder vaak een lintje dan mannen. En ook Nederlanders met een migratieachtergrond blijven achter. En als je morgen weer de hele dag met biertjes of wijntjes door je stad of dorp loopt... is de kans groot dat een toilet vinden een lastig verhaal wordt. En als je al iets vindt, is het misschien een urinoir of een vieze, gore dictie. Niet echt lekker en zeker voor vrouwen onhandig. Anna woont midden in de Amsterdamse Jordaan en gooit haar toilet open voor Koningsdagvierders. Ze moest daarvoor wel even een drempel over. We zullen zeker wel gewoon de uh, belangrijke spullen in de kasten die op slot kan doen. Maar je, stelt wel echt je huis open. Eh, dus het is altijd eh, een risico. Maar het hoeft in ieder geval niet tot in de late uurtjes als mensen echt <laughs> niet meer voor rekening vatbaar zijn. Maar ja, meestal overdag is het ook gewoon heel gezellig en is, is het prima. Ze vraagt voor het gebruiken van haar wc een kleine vergoeding. Al het geld dat ze ermee binnenhaakt gaat naar het goede doel. Het weer op steeds meer plekken breekt de zon door. Het is 14 tot 17 graden vanmiddag. Koningsnacht wordt fris, maar het blijft wel droog. En morgen wordt het een lekkere lentedag, zonnig en een graad of 19.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 De daders zijn vaak jongens op fatbikes die het filmen en dan op sociale media zetten. Het OM heeft fouten gemaakt bij de inzet van een kronengetuige in de zwembadmoord in Groningen. Volgens een commissie was er te weinig expertise en werd informatie niet goed overgedragen.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 You better not kill the groove, DJ. Gonna burn this goddamn house right down. Oh, I know, I know, I know, I know, I know, I know, I know about your kind. And so and so and so and so and so and so and so.